7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De verdachte van de beschieting in een tram in Utrecht is aangehouden. Dat werd bekend aan het eind van een persconferentie... van burgemeester Van Zanen van Utrecht en de politie. Waar en in welke omstandigheid de 37-jarige man is opgepakt is niet duidelijk. Tijdens de persconferentie werd nog gezegd dat de verdachte voortvluchtig was. En aan het eind van de bijeenkomst kwam er iemand binnengelopen... met de melding dat de man was aangehouden. Meer details zijn niet gegeven. Wel is inmiddels het dreigingsniveau in de provincie Utrecht weer teruggebracht naar niveau 4. Bij de aanslag vanochtend in of bij een tram kwamen drie mensen om. Vijf personen raakten gewond, van wie er drie ernstig. De verdachte is vaker met justitie en politie in aanraking geweest. Op dit moment loopt er nog een verkrachtingszaak tegen hem. De brexit-overeenkomst van premier May met de Europese Unie... kan niet ongewijzigd nog een keer in stemming worden gebracht in het Lagerhuis. De voorzitter van het Lagerhuis, Burkhauer, zegt dat dat alleen kan... als de overeenkomst op belangrijke punten is gewijzigd. De brexit-deal van premier May werd al twee keer weggestemd. Ze wilde het Lagerhuis er donderdag opnieuw over laten stemmen... maar dat is volgens Burkhout tegen de regels van het Lagerhuis is nog altijd de bedoeling dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart de Europese Unie verlaat. Kledingwinkel Coolcat heeft faillissement aangevraagd. Naar verwachting wordt de winkelketen morgen door de rechtbank failliet verklaard. Het gaat al tijden slecht met het bedrijf. Bij Coolcat werken 1500 mensen. De winkels blijven voorlopig open. Het weer, nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Landinwaarts kans op nachtvorst. Morgen soms zon, mogelijk nog een bui. 9 tot 11 graden. Namorgen wordt het droog met soms zon en iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland is bijna voorbij... Nog wat vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort na een ongeluk bij Blarikum, maar dat is van de weg af. En de A2 Amsterdam-Utrecht, langzaam rijden tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Ook daar is de vertraging minder dan 10 eh, minuten.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 on Carrie Underwood met Coot Curl. Daar openden wij het tweede uur van Nashville mee. We hebben dit uur nog veel meer lekkere country muziek en wat bluegrass en wat Americana. En over het laatste gesproken, ik werd onlangs door mijn collega's van countrymusic.nl geattendeerd op deze formatie. Het is een project van Bart de Wim en Ariane Knecht. Het is Americana uit Nederland. Ze noemen zich Tip Jar en dit is Keep On Rolling. am tired from crying over good souls leaving town. And everybody keeps on smiling while walls are tumbling down. Change might be the answer you're looking for. gotta know that every time. to Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world. He can weather every mile. He said, Why vast item in het tweede uur van Nashville is altijd de Nashville Spiegelplaat. Het origineel is uit 1980 en 18 jaar later werd het door een andere artiest op de plaat gezet. Eddie Rabbit maakte het origineel en Red Atkins maakte daar zijn eigen versie van. Je gaat twee keer luisteren naar Driving My Life Away. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Nashville Spiegelplaat. Well, the midnight headlights blind you on a rainy night, steep grade up ahead, slow me down, making no time. But I gotta keep rolling. the song on the radio. she was just a babe.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 I don't care what anybody says about me. All the things they say far beyond the truth. I just close the door and leave it. close to you. I did not get it. collateral damage, and it to get close to you. I made sure no competition stood between us. A careful touch was all it took to make you see. And I worked so hard to make it stick together. Baby, I got you. When it took a long it took a long time. It took a lot of patience and a clever plan. Getting close to you, I did not care about the literal damage when it worked out fine. Getting close to you, and it worked out fine. Getting close to you. Ik kreeg van de week via info at Nashville Radio het nieuwe album van de Time String Band opgestuurd. Dat album heet Pretty Little Horses. De Time String Band maakte ooit muziek als achtergrond voor een documentaire, maar vond dat zo leuk dat ze toch als formatie verder zijn gegaan. Ze zijn met z'n vijfjes en ze maken bluegrass, time music, Americana en folk. Je gaat luisteren naar Your Baby Ain't Sweet Like Mine. Everybody's talking about the sweet nowadays, but I baby got it rolling like mine. Your baby is sweet like mine. Bakes the jelly rolls all the time. And when I'm feeling lonesome, I'm blue. My baby knows just what to do. Yes, sir. She even calls me Kanye. She even lets me spend the money. Never have my baby put me out door. Nederland. De all-time string band en Yo Baby Ain't Sweet Like Mine. En heb je nu zelf een nieuwe single uit en wil je die graag op de playlist van Nashville hebben? Stuur hem dan even op. Hè. Info at is het e-mailadres waar dat naartoe kan. We gaan verder met de formatie uit Washington. Scotia Road heet ze en dit is Been a Long Time. Seems like it's Ik probeer elke keer weer in een uitzending van Nashville een coverversie voor jullie te vinden van een popsong. Zo heb ik dit gevonden. De band heet Johnny Country and the Spits. En ze hebben het nummer Lady Marmalade van Label, wat in 1974 uitkwam, weer helemaal in een nieuw jasje gestoken. Ik zou zeggen, ga er eens naar luisteren. Hey big boy go, big boy soul, big boy flow, big boy hey, big boy go, big boy soul, big boy flow, big boy hey, big boy go, big boy soul, big Big boy flow, big boy hey, big boy go, big boy soul, big boy flow. He met Mama Love down in old making up his time. But from where I sit, I don't believe you say I'm wasting mine. I'm moving faster than a Jimmy Eight. And if you think I'm a losing time, you're running late. I got a pretty baby waiting back home for me. But there are six more towns to go till I'm back in Tennessee and six more women. At least I know. Yeah, I'm a kiss stealing, wheeling, dealing, truck driving son of a gun. Oh, yeah. I got a steady little baby. No, I got six steady little babies. And they all waiting back in Tennessee. And do you know why? Cause I'm a kiss dealing, that's a kissing thief, and a wheeling dealing, and a truck driving son of a gun. I mean, timber. Uit 1965, Dave Dudley en the Truck Driving Son of a Gun. Toch lekker hoor, die hele oude country muziek. Trisha Yearwood, ja, wie kent deze dame niet? Naast het feit dat zij de vrouw is van Cart Brooks... heeft ze natuurlijk ook een glansrijke carrière in de country muziek. Ze maakte in 1991 haar debuut en dat deed ze met She's in Love with the Boy. En daarna hoor je Americana van Fussy and the Rust Belts en Ship of Fools. watching the chickens peck the ground. There ain't a whole lot going on tonight in this one horse town. Over yonder, coming up the road in a beat up Chevy truck. Her boyfriend Tommy is laying on the horn, splashing through the mud and the muck. Her daddy says, The brains, he got to Nashville Country Radio, your weekly dose of country. bij de laatste twee nummers van het Spotlight-album. Het debuutalbum van de formatie King Calloway. Je gaat achter elkaar luisteren naar No Matter What en daarna Rivers. Dit is het Nashville Spotlight-album. There was a time on back I thought I had my whole life figured out If anybody asked made up my mind Yeah, I that I'd never be tied down, but now I've never been more sure about you, girl. It's true. When I say I do, I do. No matter what life brings, no matter how much time that we got left, we got this. No matter what the world sends away. Spotlight album. I told you I'd never leave you.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 If I was a cowboy, I'd be on my second beer. Not staring at my cell phone, stuck in the bathroom mirror. And if I was a cowboy, I'd just throw some blue jeans on. I'd be somewhere on the dance floor. I'd already be moving. dat was Stephanie Quayle en zij vroeg zichzelf af hoe het zou zijn als zij een cowboy zou zijn. If I was a cowboy. In 1969 zette Kenny Rogers het volgende nummer op de plaat. Hij is niet degene die het origineel heeft uitgebracht, want dat deed Waylon Jennings in 1966. Maar de versie van Kenny Rogers werd een hele grote hit. Here's Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Oh, Ruby, don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. still need some company. It's hard to love a man whose legs have been paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, really, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. take your love to town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Oh, Ruby, don't take your love to town. Oh, Ruby. turn around. Ik weet niet of de luisteraars zijn die het programma Alaska Last Frontier kennen. Als je dat programma kent, dan weet je dat het gaat over de families Kilcher. En dan wel over de families van Otto en van Eds Kilcher. Eds is de vader van Jewel en dat is een country zangeres. Jawel, de country fans onder ons kennen haar natuurlijk allemaal. Ze samen met Merle Haggard heeft zij een duet opgenomen en dat heet That's the Way Love Goes. En dit was het weer voor vandaag wat voor deze week zelfs. Nashville is volgende week weer bij je terug. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. I've been throwing horseshoes over my left shoulder. I've spent most all my life searching for that four-leaf clover. chasing my rainbows. <laughs> and honey, I love you too. That's the way love goes. That's the way love goes, babe. That's the music God made for all. It's never old, it grows.